uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De situatie in de voormalige kerncentrale Tsjernobyl is verslechterd... sinds de overname door Russische militairen. Dat zegt het internationale atoomenergieagentschap IAEA. E de ruim 200 medewerkers hebben voor onze topman van het agentschap veel stress... omdat ze al bijna twee weken onafgebroken aan het werk zijn. En dat kan een gevaar zijn voor de nucleaire veiligheid, waarschuwt hij. De kerncentrale in het noorden van Oekraïne is niet meer operationeel... maar kan nog steeds radioactieve straling lekken. Russen die buitenlandse tegoeden op hun bankrekening hebben staan... mogen de komende maanden maximaal 10.000 dollar van dat geld opnemen. Dat heeft de Russische Centrale Bank bepaald. Klanten die hun buitenlandse tegoeden willen opnemen... krijgen voorlopig alleen nog maar dollars... ondanks de valuta's die op hun rekening staan. Ook mogen Russische banken de komende tijd geen buitenlandse valuta's meer verkopen voor roebels. Met de nieuwe maatregelen lijkt de centrale bank een verdere waardedaling van de roebel te willen voorkomen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemt het voorstel van Polen om zijn MiG-29-straaljagers via een Amerikaanse basis in Duitsland aan Oekraïne te leveren niet haalbaar. Volgens de VS leidt het leveren van straaljagers aan Oekraïne vanaf een NAVO-basis tot zorgen bij de hele NAVO. De landen hadden eerder al aangegeven niet betrokken te willen raken bij gevechten met Rusland in Oekraïne, ook niet indirect. Er komt 10 miljoen euro per jaar vrij voor de veiligheid van, lokale, van het lokale bestuur. Met het geld kunnen onder meer de huizen van raadsleden, wethouders en burgemeesters beter beveiligd worden. Lokale bestuurders zijn steeds vaker het slachtoffer van intimidatie en geweld. Volgens minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken tast dat de kern van de democratie aan.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 Emergency room They said bruises on heart What can I do? I tried everything so far I called 911 from a telephone booth I said help her, she's dying from hearing the truth I made her suffer, have you read the news?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 Don't be too slick now. <laughs> er in de hemel voor iedereen een bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus denken bij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op bier, je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je niet. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. zoals als de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één is er in de hemel voor iedereen op hier.